voor spoedige start. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie zoekt een man die vanuit Noord-Limburg pakketten met levensgevaarlijk illegaal vuurwerk verstuurt. Er zijn al meer dan 60 pakketten op verschillende plekken in beslag genomen. Het vuurwerk is niet alleen gevaarlijk als het wordt afgestoken, maar kan ook in het pakket afgaan, zegt de politie. In het zuidwesten van Drenthe is de werkgelegenheid relatief gezien het hardst gedaald. In december 2016 waren er 3,7 minder banen dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in andere delen van Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg. Ook in de Gooi- en Vechtstreek en in de regio Eimond daalden het aantal banen. Over heel Nederland waren er juist bijna 2 meer banen, een toename van 132.000. Voor het eerst in 25 jaar heeft de Amerikaanse staat Alabama een democraat gekozen als senator. Met een heel kleine meerderheid won de democraat Doug Jones de senaatsverkiezing van de republikein Roy Moore. Die was in opspraak geraakt door verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik. Door de overwinning van Jones is de republikeinse meerderheid in de senaat nog krapper geworden, 51 van de 100 zetels. De Amerikanen willen opnieuw praten met Noord-Korea. Daaraan zijn geen voorwaarden verbonden, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Volgens Tillerson is president Trump het met die aanpak eens. Ook Noord-Korea slaat een mildere toon aan. Een VN-gezant had een gesprek van 15 uur met Noord-Koreaanse ministers... en die zouden hebben gezegd dat ze het belangrijk vinden om een oorlog te voorkomen. In Zeeland wordt vandaag een aangespoelde dode walvis geborgen. Het dier werd gisteren ontdekt bij Neeltje Jans en Rijkswaterstaat heeft het karkas vastgelegd aan de kade om te voorkomen dat het de Oosterschelde indrijft. Het is al de tweede dode walvis in Zeeland deze maand. Het weer vanuit het westen regen, in het oosten nog wat natte sneeuw. Er staat vandaag flink wat wind en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.